Vijf uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Een rechter in Noord-Korea heeft een Amerikaan veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. De man zou een poging hebben gedaan om het regime omver te werpen. De Amerikaan van Koreaanse afkomst werd in november gearresteerd toen hij als reisleider in Noord-Korea was. Volgens het regime in Pyongyang heeft hij bekend dat hij met vijandige bedoelingen het land is binnengekomen. Hij had hiervoor de doodstraf kunnen krijgen. In Noord-Korea zijn eerder Amerikaanse staatsburgers veroordeeld. Zij kwamen allemaal na bemiddeling weer vrij. De PvdA gaat toch tegen proefboringen naar schaliegas stemmen. Dat heeft PvdA-leider Samsom gezegd. De fractie besloot vorige week nog om onder strenge voorwaarden akkoord te gaan met proefboringen, maar daar kwam veel verzet tegen. Op het partijcongres werd een motie aangenomen waarin stond dat de partij niet mag instemmen met de boringen en Samsom wil de wens van het congres honoreren. Als de techniek zo is ontwikkeld dat verantwoord boren mogelijk is, dan wil Samsom dat de PvdA-leden zich er opnieuw over uitspreken. Coalitiepartner VVD is wel voor boringen naar schaliegas. Als Ajax zondag kampioen wordt in de eredivisie... wordt de ploeg diezelfde dag nog gehuldigd naast de Amsterdam Arena. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd. Van der Laan zei dat een huldiging op maandag ook een optie was... maar vanwege de troonswisseling en de activiteiten op 4 en 5 mei... wilde hij maandag niet opnieuw een beroep doen op de politie. Ajax speelt zondag thuis tegen hekkensluiter Willem II... en bij winst is de Amsterdamse ploeg landskampioen. Het weer op veel plaatsen valt wat lichte regen. In het noordwesten en noorden blijft het droog. In de loop van de dag wordt het overal droog en breekt de zon door.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 We both have the same address, and he suggests that you should marry with country views. My very good friends, the neighbors say, they've been watching little things I do. And they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. uitgestorven is. Ehm, misschien kent u het nog wel als je <laughs> niet al te eh, jong bent. De melkboer of de melkman. En die kwam dan uh, s ochtends vroeg aan de deur en eh, zette de flessen melk aan de voordeur. En tegen die tijd dat je wakker werd, dan haalde je de flessen melk naar binnen. Nou, daarover ging dus dit liedje My Best Friend, The Milkman. En dat eh, werd gezongen door Eric Clapton, my good friend, de Milkman, laat ik het eh, goed zeggen. En Eric Clapton die heeft dat eh, drie jaar geleden opgenomen. Toen verscheen van hem zijn negentiende studioalbum onder de titel Clapton. En daarom dus dit uh, My Good Friend, de Milkman. Goedemorgen allemaal, welkom bij De Nacht Ging Anders... het eh, muziekprogramma van Radio 1... waarbij je doorgaans eh, muziek hoort die je niet overal elke dag hoort. Daarmee heet dit ook De Nacht Anders. En ook aandacht voor artiesten die binnenkort of te zijner tijd hier in het land zullen optreden. Zo iemand is bijvoorbeeld Courtney Pine. Die zal vanavond acte de présence geven in het North Jazz Club podium in Amsterdam. Courtney Pine vanavond te horen en te zien... in de Noordzee Jazz Club, op het podium van de Noordzee Jazz Club in Amsterdam. Courtney Pine dus. En hier hoor je hem dan met een eh, poppy reggae-nummer Blue Tide. Maar ik denk als je vanavond gaat kijken naar uh, Courtney Pine in Amsterdam... dat je ook eh, echte jazz zal horen van hem. Courtney Pine dus op zijn saxofoon. Een eigen opname uit het programma van Giel... Van 5 oktober vorig jaar, Ed And I try to cool down. I try to make you smile. But you pull a frown. You always try to leave me when you're fed up with love. But you're being pulled back in by this loving sound. The flesh is weak soft is your skin. Some say I'm a freak. that's the best thing I could do. My mind is a mess now that you're gone. A curse or a bless, no one has one, and it had to be a story by in the wonderful world, but we fucked up without saying Sorry, anything. get you out my mind by going out every night and pour myself a drink or two to sleep the whole day through. How can I get out of this mess and claim my piece of happiness? Your body is so soft and round, so here it is that loving sound and I would do anything for you, even if leaving is the best thing. Oh, I would do anything. Say that we're doing. is the best thing I could do. Het Strijdhard, hier bij een optreden bij het programma van Giel Verf jongsleden vond tot plaats. Hij zong daar zijn hit Anything, deze Ed Strijdhard. En volgende week vrijdag, dan kan je hem gaan zien in Den Haag in het eh, Paardcafé. Ed Strijdhard dus hier met het nummer Anything. De band, dat is een eh, groep. <laughs> De band is een band. De band is een groep die eh, centraal staat in het eh, jongste programma van Leo Blokhuis. Jawel, deze popkenner die toert door het land... waarin hij verhalen vertelt over de groep die ooit de begeleidingsband was van Bob Dylan. En dat gebeurt onder de noemer Music van Big Pink to the Last Walls. En je ziet niet alleen Leo de hele avond voordragen... heeft ook eh, muzici bij zich die het repertoire van de band gaan spelen. Je kan daar een kaart voor krijgen. Wat heet een kaart? Twee kaarten. Voor de voorstelling die vanavond plaatsvindt in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Als je me een mailtje stuurt aan de nacht klinkt anders, het vader.nl... en gewoon vertelt van waarom je daar graag heen wil... dan eh, maak je kans op die twee kaarten voor die voorstelling van Leo Blokhuis over de band in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen vanavond. En nu we het toch over de band hebben, hier is die band. The Wait. Uit 1968. I pulled into Nazareth, was feeling about half past dead. I just need some place where just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load put right the load on. Right on me. picked my bag. I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking. Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Anna Lee? He said, Do me a favor, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load. the load right on me. Right on me. Crazy Chester followed me and he cut me in the fall. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester. that's so rustig En hiermee werden ze toch wel bekend. De mannen van de band met het nummer The Wait. En nogmaals, als je graag naar die voorstelling wil gaan... in Vlaardingen, in de Stadsgehoorzaal... waar Leo Blokhuis een avondfilmprogramma geeft... over eh, de muziek van de band en de verhalen rondom deze groep. Met daarbij ook de muziek van eh, de band... dan laat even in de mail weten waarom je graag naar die voorstelling van eh, Leo... en zijn muzikale makkers wil gaan. De VARA kun je dus bereiken via de nacht klinkt anders vara.nl. En dan eh, zorgen wij ervoor dat de tickets klaar liggen bij uh, eh, die Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Cecilia Evora, de zangeres van de Kaapverdische eilanden. Daar is ze van afkomstig. Die overleed 17 december 2011. Heeft ehm, aardig wat albums gemaakt. Maar als ze de studio inging om een opname te maken voor een nieuw album... dan nam ze altijd veel te veel op. Die opnamen die zijn eh, godzijdank niet in de prullenbak beëindigd. Die zijn eh, zorgvuldig bewaard gebleven. En dat heeft als eh, gevolg gehad dat er eh, een nieuw album uit is... met het repertoire van Cesaria Evora. Het betreft die opname die dus al eerder zijn opgenomen. Het album, dat heeft als titel Mai Carinosa. En ik laat je horen luisteren naar John de Franca. sala mansa, cheia de esperança, ele mete num trocolança, l'inestion de França, sei de sala mansa, cheia de esperança, ele mete num trocolança, l'inestion de França, já, já tem mar azul. Na sala mansa, que já na tilena. Na nós festa três de maio aquele povo é que sabe brincar. Já, já queimar azul. Que já assada na tilana. Nós festa três de maio. Mas aquele povo é que sabe brincar. Correr para riba, correr para baixo dadali, dadala, ora ali, ora lá. Ele tá vivendo dentro de um gaiola, ele soma se viola, falta-lhe som criola, ah, já o mar azul. Que já sabe na tilenda, nós festa 3 de maio. Que el que sabe brincar. Sei de Salamanca, cheio de esperança. Ele mete num troco-lança, Nines John França, Jean Jacqueline Maranço. Que já sada na Quilela. Nós festa três de maio. Mas aquele povo é que sabe brincar. Correr para riba, correr para baixo, dá dali, dá da lá, ora ali, ora lá. Está tá vivendo um gaiola, ele soma se viola, falta lhe som criola, já, já que ele mar azul. Que já sada na tilela Nós festa três de maio mas aquele povo é que sabe brincar. Já tinha aquele mar azul. Que já assada na quilenda. Nós festa três de maio. Mas aquele povo é que sabe brincar. Cesaria Evora. En je hoorde van haar Torchon de Franse. En dat is dan van een nieuwe cd, Mai... Uh, Carinosa. En die cd die bevat eh, repertoire wat tot nu toe nog niet is uitgebracht. Nieuwe cd dus van eh, deze zangeres die ruim 2,5 jaar geleden op 70-jarige eh, leeftijd overleed. Overleed Cesaria e Bora Fun. Dat is een band die ik je dadelijk laat horen. Maar eerst nog even aandacht voor de man die eerder 80 jaar werd. Willie Nelson... Van een LP die hij samen met zijn zoon maakte. En daarop een liedje dat je kent van Pearl Jam. Just Breathe. Maar nu dus in die versie van uh, Willie Nelson. Yes, I understand that every life must end. Uh As we sit alone, I know someday we must go. Uh Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh. I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Ah. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I. nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other side. van vorig jaar. Toen verscheen van deze grootheid in de country muziek. Willie Nelson, de LP Heroes. En uh, eh, 50 jaar eerder te verschijnen zijn allereerste album. Maar goed, in ieder geval in 2012 was het eh, Heroes. Geproduceerd door eh, zoon Lucas. En daarop een aantal covers. De Scientist van Coldplay kan je er onder andere op vinden. En ook deze van Pearl Jam, Just Breathe van Willie Nelson. Eerder is er dus 80 jaar geworden. Zo dadelijk de drie eh, chansons op een rijtje. Maar eerst even aandacht voor een band die je ook kan vinden op Pinkpop komende zomer. Hier is van Dat. as I was on my way to jaar toen was een hele grote hit. Een wereldhit met het nummer We Are Young. En dit jaar dan kan je ze gaan bekijken op Pinkpop. Ik heb het over de band die afkomstig is uit New York. Zij noemen zich Fun. En de nieuwe single die heet van Fun. All Alone. dus. De drie chansons op een rijtje. Je gaat ze dadelijk horen. Luister naar een eh, oude opname van Michel Fugain et le Big Bazaar. Een wat minder bekende, maar wel een hele aantrekkelijke chant. Komt u de mourir. En dat wordt voorafgegaan door een eh, vrij nieuwe opname. Je hoort Benjamin Biolay met zijn geliefde Vanessa Paradis. Titel van het eh, nieuwe nummer van Benjamin Biolay is Profiet. Maar eerst even iets uit de jaren zestig van een man die al eh, sinds jaren en dag getrouwd is met uh, François Zardy. En die afgelopen zondag 70 jaar werd. les boys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. j'ai roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez comme ils vont chez Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille un piège tabou, un joujou extra qui fait craque Les filles en tombent à mes genoux. J'ai pas peur des petits minets qui mangent leur ronron au drugstore. Ils travaillent tout comme les castors, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds. que je sois jaloux. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craque Les filles en tombent à mes genoux. Je ne crains pas les costauds, les supermen, les bébés aux carrures d'athlètes Monsieur d'acier au sourire coquet en David Davidson, il se promène. Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à fille, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer les filles en tombent à mes genoux les drogués, les fous du sang, ceux qui lisent et ceux qui savent parler. Au mannequin de chez Catherine Harley, ceux qui se marient à la Madeleine. Croyez-vous que je sois jaloux Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à un joujou extra qui fait crac boum Les filles en tombent à ah, mes genoux, je recommence, il fait crac boum crac boum crac boum boum blijmoedige muziek van Michel Figuin et le Big Bazaar. komt. Eh, nee, ik moet even goed uitspreken. Chant comme tu devais mourir demain. Zing alsof je morgen zal sterven, ik bedoel maar. Je hoorde daarvoor Benjamin Biolay met haar fiancé, met zijn fiancé eh, Vanessa Paradis in de nummer En dat werd voorafgegaan door de man die afgelopen zondag 70 jaar is geworden. Jacques Dutron en een van zijn eh, grote successen uit de jaren 60, Le Playboy. Dan aandacht voor uh, wederom de nacht van de arbeid. Gisteren was het eh, de dag van de arbeid 1 mei... maar in de nacht van 1 op 2 mei is het de nacht van de arbeid eh, sinds dit jaar. En wat een bijzonderheid was bij die Nacht van de Arbeid... dat er ook een nachtwerkgever werd uitgezocht. En daarvoor neem ik, heb ik nu contact met Annemie Klaarbeek. Goedemorgen. En hoe is het om, ehm, hoe zou ik het zeggen, genoemd te worden tot uh, nachtwerkgever van het eh, jaar? Want dat ben je geworden. Ja, dat klopt. Nou, niet alleen ik, de organisatie en ook natuurlijk de medewerkers. Ja, want jij werkt eh, voor de organisatie Sherpa. Ja, dat klopt. En wat eh, mag ik me daarbij voorstellen bij die organisatie? Dat is een organisatie die eh, zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking. En hoe ver is nachtwerk anders dan dagwerk? Ja, heel anders natuurlijk. Een heel ander ritme in het nacht, in het donker als iedereen slaapt, doen de medewerkers van de nachtzorg hier de zorg voor de cliënten leveren. Ja, wat, wat, kan ik me dan zo voorstellen bij, eh, bij, bij, de nacht qua zorg? Eh, nou, eh, heel breed. er zijn natuurlijk de vaste rondes, cliënten die, die de zorg nodig hebben met draaien, toiletgang, verschonen. cliënten die wakker geworden zijn en misschien eh, een praatje willen of angstig zijn, die nabijheid vragen. Maar ook ongeplande zorg als er een cliënt ziek is of nou ja, wat zich ook aandient, onrustig is. Dan gaan de medewerkers van hier gaan naar de woning toe en eh, gaan kijken wat er aan de hand is en proberen de cliënt gerust te stellen. Ah, op zo'n manier. Eh. ja. Even kijken, en eh, jullie, eh, organisatie, hoe, ehm, jullie zitten met, in een flat... of zijn er verschillende panden waar die cliënten verzorgd worden? Nou, we hebben een terrein in Baren, een groot terrein midden in de bossen... met woningen waar cliënten in, in, ja, in vijf of acht met elkaar samenwonen... Maar we hebben ook heel veel huizen in eh, de wijk, in Hilversum, in Huizen, in uh, Bunschoten. Mhm. En die luisteren we op een afstand uit. En als er dan iets is met een cliënt, dan bellen we naar de woning toe en daar is slaapdienst. Dan wordt de slaapdienst wakker en dan kan de slaapdienst naar de cliënt toe eh, om te kijken wat er aan de hand is. Mooi is dat. En eh, dat doen jullie dan zo goed dat jullie dus nachtwerkgever van het jaar zijn geworden. Ja, wat, wat heb je gekregen? Een oorkonde? Een beker en een oorkonde. Een, beker? <laughs> Ja, <laughs> ja, ik dacht dat het een wisselbeker was, maar we mogen de beker houden. Dus eh, nou. nou. hartstikke fijn. En eh, een mooie oorkonde en een bos bloemen. Nou, en voor iedere medewerker een goodiebag met wat verzorgingsproducten en oordopjes zag ik erin zitten. Dus wel eh, ja, heel erg leuk. Nou, oké, nou in ieder geval zou ik zeggen, uh, ga genieten in ieder geval van die bosbloemen. Die kan je dan in die eh, mooie beker zetten, als de bos niet te <laughs> groot is. <laughs> <laughs> ja, Annemie Klarenbeek van, uh, van eh, organisatie Sherpa. Ik zou zeggen, geniet van deze dag met eh, de andere medewerkers van de organisatie. En wellicht word je volgend jaar weer genomineerd en nou, uitgeroepen. Nou, daar gaan we zeker tot, ons best voor doen. <laughs> Oké, succes in ieder geval. je hey, prettige dag verder daar. Baby, I know. Leslie Gore, die vandaag jarig is. Maar er zijn meer mensen die vandaag hun verjaardag vieren. Onder andere Engelbert Humperdinck, de Engelse zanger... Eh, die vorig jaar nog meedeed aan het eh, Eurovisie Songfestival. Jacques Rogge, voorzitter van het eh, Internationaal Olympisch Comité. Die is van 1942. En Leslie Gore, zoals ik zei, die is jaren verder de acteur Victor Renier... David Beckham, de voetballer, en Lily Allen, zangeres die bekend was met het liedje Fuck You, <laughs> die is ook eh, jarig. Dan is het eh, vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei. Dan is het tijd voor uh, de dodenherdenking op de Dam. Dan zien we prins Willem-Alexander als koning Willem-Alexander... in zijn eerste officiële uh, uitoefening van het ambt... dat hij de krant zou leggen bij het monument van de Dam. Ik ga even eh, terug naar een paar jaar geleden. Toen had je de stichting... 4 ehm, en 5 mei, die hadden toen de gewoonte om eh, elk jaar een popplaat uit te brengen... waarin de oorlog, de bevrijding en de dodenherdenking centraal stond. Nou, die gewoonte, daar is men onderhand van afgestapt... maar er is uit die periode wel een hele mooie plaat overgebleven van de groep Wij. Ik ben ja, ik ben je buurman. 72 jaar oud, ik was 20 toen de mof kwam. Het was lente, het werd koud. Vijf jaar hebben wij geleden het land bezet, je hart gekraakt. Dus praat jij mij niet over vrede, ik heb de oorlog, ik heb de oorlog meegemaakt. Ik ben een hier, dus zeg maar Perry. Hoewel ik Sean heet in het echt, sinds ik in Belfast ben geboren is het leven een gevecht. Rickshaw at the IRA, het zijn maar keten. En wij, Dat was een uh, verzamelnaam voor een eh, groep die uh, slechts één plaat heeft gemaakt. Maar er zaten wel een aantal belangrijke mensen in. 1996 alweer deze opname. Het lijkt voor mij veel korter bij. Maar je hoort in ieder geval wij met er in de stemmen van Dolph Jansen, Ilse de Lange, Reniet Friese en Rick Hogendorp. zaterdagavond dus, eh, dan is het uh, dodenherdenking. En op de televisie zijn uh, naar aanleiding daarvan ook een, speciaal, een aantal speciale programma's. Op Nederland 1 kan je kijken naar de film El Sapel Sarah... met onder andere in de belangrijkste rollen Christine Thomas Scott. Een grote filmhuishit was het vorig jaar. En het gaat over een Joods gezin in Parijs... dat tijdens een razzia het appartement moet verlaten. Maar het dochtertje van de ouders die het appartement moet verlaten... die eh, verstopt in, door de paniek haar broertje in de kast. <laughs> en de ouders met het eh, dochtertje die, eh, die gaan vrij snel het huis uit... en halverwege de rit komen ze tot ontdekking van... waar is het zoontje gebleven? Nou, dat verhaal dat komt dus Abot in Elsapel, Sarah met eh, deze Christine Thomas Scott. Vanaf 10 uur ongeveer te zien op Nederland 1 en op Nederland 3 is er aandacht voor eh, oorlog en muziek. Rock of War met eh, Leo Blokhuis als popkenner die een aantal voorbeelden geeft van hoe het thema oorlog in de muziek verweven is. En aansluitend daarop krijg je ook een aantal clips te zien daarin. thema oorlog en muziek. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jane, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, Donovan met de Universal Soldier. En tot zover dan de nacht klinkt anders hier bij de vader op Radio 1. Marcel Ooster dadelijk met het Radio 1 Journaal. En we spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de nacht klinkt anders. Mijn naam is Groen Koeners, maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week.